Mark Hokke met het NOS-journaal. In Armenië heeft de president gesproken met woedende demonstranten... die het vertrek van de premier eisen. Voor de negende dag op rij eisten tienduizenden mensen... het vertrek van premier Sarkisian. Hij was tien jaar president en in die periode werd via een referendum bepaald... dat voortaan de premier veel meer macht krijgt. Hoewel Sarkisian aangaf geen premier te willen worden... werd hij onlangs toch benoemd tot premier... Volgens tegenstanders is daardoor feitelijk niets veranderd. De president van Armenië sprak gisteren in Yerevan met de leider van de protesten. Hij heeft hem waarschijnlijk uitgenodigd voor formele gesprekken die mogelijk vandaag nog plaatsvinden. Vern Troyer, de acteur die bekend werd als Minimi in de Austin Powers films, is overleden. Zijn management meldt dat op Facebook, maar schrijft niets over de doodsoorzaak. De acteur worstelde al lange tijd met een depressie en werd vorig jaar met een alcoholverslaving opgenomen. Troyer, die slechts 80 centimeter lang was, was 49 jaar. In China zijn bij een aanvaring tussen twee drakenboten 17 mensen om het leven gekomen. Drakenboten zijn open kano's van meer dan 10 meter lang. Peddelaars houden in China elk jaar voor de astronomische zomer begint drakenraces ging in het zuiden van het land mis bij een training. De boten vaarden tegen elkaar aan en beide boten sloegen om. 60 mensen kwamen in het water terecht en zeker 17 van hen overleefden het niet. De menukaart van de eerste maaltijd die op de Titanic werd geserveerd... heeft op een veiling 100.000 euro opgeleverd. Op de menukaart stond onder meer zwezerik en lamsvlees. Het ging om een lunch die op 2 april 1912 werd geserveerd... Die dag maakte de Titanic een proefvaart, acht dagen voor het vertrek van Southampton richting New York. De menukaart was lange tijd eigendom van de hoogste officier van de Titanic.